Dat staat in een rapport over de rol van de Nederlandse Bank... en het ministerie van Financiën bij de nationalisatie van de bankverzekeraar in februari vorig jaar. De Nederlandse bank had SNS geen goedkeuring mogen geven om een vastgoedportefeuille van ABN AMRO over te nemen. In die portefeuille zaten te veel riskante beleggingen. Ook heeft DNB niet goed gereageerd toen bleek dat klanten in de vastgoedtak banden hadden met topcriminelen. In België zijn bij een ontploffing in een metaalrecyclingbedrijf twee doden gevallen. Dat melden Belgische media. De ontploffing was bij het bedrijf Umicore in Olen ten oosten van Antwerpen. In Leusden is een man van 54 opgepakt... op verdenking van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994... De Rwandees zou moordpartijen op Tutsis hebben voorbereid en uitgevoerd. Hij was de leider van een beruchte extremistische partij. Waarschijnlijk wordt hij aan Rwanda uitgeleverd. Vorig jaar zijn er ruim 12.000 faillissementen uitgesproken. Dat meldt het CBS. Dat is 10% meer dan een jaar eerder. Het CBS zegt wel dat het aantal faillissementen in de tweede helft van het jaar kleiner was dan in de eerste helft. Met eenmanszaken leek het iets beter te gaan met, dan met grotere bedrijven. De partijen die het meeste geld in de campagne voor de komende lokale verkiezingen steken zijn de VVD en de SP. Uit de rondgang van de NOS blijkt dat de landelijke VVD 1 miljoen euro kan uitgeven, het dubbele van het bedrag bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. De SP geeft 750.000 euro uit. De Partij voor de Dieren heeft het minste campagnegeld, 34.000 euro. Het weer. In een strook van Noord-Brabant naar de Wadden valt regen en motregen. In het oosten en zuidwesten is het droog. Het wordt 2 tot 7 graden.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 Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, iedere werkdag. Goed, goedemiddag, daar zijn we weer. Het is uh, eh, CFM Lunch op deze donderdag, de 23 januari beetje neuzig en schor nog, maar eh, nou ja. Ik kon jullie niet langer in de steek laten. Ik denk, ik ga terug. Ik ga weer een eh, 65 graden koorts. Maar goed, maakt het allemaal uit. We gaan gewoon hoor. Tikje overdreven. Ja, klopt. Maar in ieder geval, we zijn er weer op deze donderdag. En... Eh, en een vol programma. Straks om eh, half één natuurlijk het weer. En dan hebben we om kwart voor één het recept van de dag. Gaan we gewoon mee door. Kwart over één, nieuwe rubriek. Uh, de vrijwilligersvacature van de week. Samen, in samenwerking met het vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. VIP Zandvoort dus. Wordt u om kwart over één... En eh, als u daarop wilt reageren, dan kan dat natuurlijk. Dan gaat u gewoon naar de website van het vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. Krijgt ook straks nog wel een telefoonnummer, maar het beste is natuurlijk gewoon via de website. Dat gaat makkelijker. En dat is www.vip-zandvoort.nl Maar dat hoort u meer over om kwart over één. En verder uh, probeer ik het hoestvrij door te komen. En eh, het eerste plaatje wat we net hoorden... Ja, er ging iets even mis met een tune. Ik had niet de goede te pakken. Dat zie je, als je er drie dagen uit bent... dan eh, doe je gelijk alles fout. Ik had de verkeerde te pakken en nou, dat ging niet helemaal goed. Dus nou, oké. Okay. Gaat ook wel eens gebeuren. Je hoorde de Romantics met That's What I Like About You als eerste plaats. En nu natuurlijk wel de goede tune programma nou zonder een tune, hè? Nou, het programma heeft een tune. Vind ik. Ha, ha, ha. Goed, we gaan lekker aan ehm, de muziek draaien. En uh, de hele nacht, nou niet de hele nacht, maar... groot over de dag gisteren bezig geweest om... Eh, een Beatles collectie in Spotify te krijgen. Dat was best een klus hoor, ja. Want ze staan er niet in, hè, originele eh, in, dat Spotify en zo. Er staan de originele eh, Beatles niet in. Wel eh, rare covers en zo en, remakes. Die voor een meter klinken natuurlijk. Dus het was eh, flink even aanpoten, maar het is allemaal gelukt. Jawel, ik heb ze bijna allemaal nu erin staan. En eh, een paar nog niet. Maar die komen dan nog wel. Maar, laten we zeggen... 99% heb ik. En ik ga beginnen met... Uh, nou, nou, tune natuurlijk. Ga ik u een hele mooie laten horen. ik heb natuurlijk allemaal het nummer The Long and Winding Road. En u kent natuurlijk ook allemaal die versie die op het oorspronkelijke album Let It Be stond. Met dat walgelijke orkest van eh, wat Phil Spector erachter gezet heeft. En eigenlijk het mooie uit het nummer helemaal wegdrukt door al die cliché Amerikaanse... Eh, cliché Amerikaanse koortjes en orkesten. Nou, ik heb hier nu de echte versie. Zoals die eigenlijk door Paul McCartney in de tijd bedoeld was. that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night. That zo hoorde het nummer dus eigenlijk te klinken. Zo had Paul McCartney het in de tijd bedoeld. Alleen uh, Phil Spector heeft hem met zijn jatten aangezeten. En toen kwam er een verschrikkelijk eh, cliché... Eh, ja, cliché orkest achter met van, van dat jankende koor erachter en zo. En ja, daardoor verdwenen gewoon eigenlijk heel veel mooie dingen. Want als je dit goed, nummer goed beluistert, dan hoor je ook prachtig gitaarwerk van George Harrison uh, op een gitaar met, via een Leslie boxen. Dat is op de oorspronkelijke op, die LP-opname helemaal weggevallen. is helemaal weg. Er zit ook een pianosolootje in, een elektrisch pianosolootje van Billy Preston. Dat is er ook gewoon afgeknipt, dat is ook weg. En eh, hier is het dus allemaal oorspronkelijk zoals het bedoeld was. En dat komt dan van een album dat heet Let It Be Naked. En dat is, eh, als ik het goed heb, twee jaar geleden, ja, 2012 is dat uitgekomen. En eh, daar staan dus alle nummers van het album Let It Be op. Plus Don't Let Me Down. Want dat staat, hebben ze ook van de oorspronkelijke LP afgehaald. Maar die klinken allemaal gewoon dus tien keer beter dan het album. Want ik vond het album in de tijd een van de slechtste beatle die er ooit gemaakt is. Ook om de manier waarop het klonk. Omdat Phil Spector er met zijn poot aan gezeten had. En ehm, ja, de oorspronkelijke versies, zoals ze dus eh, bedoeld waren in de tijd... die staan dus op dit album. Let It Be Naked kan het u aanraden. Ik kan het u echt aanraden. Het is heel mooi. Goed, nou, genoeg. Uh, we gaan naar de Kinks. En die willen vrijgelaten worden. Nou, dat is wel een optie. Set me free. I can't have you to myself Can get. Will and the People waren dat. En de nummer heet Walking in the Air. Vanaf gegaan door de Kings. En Set Me Free Little Girl. Ja, ja, het is allemaal wat. Afgelopen, eh, wat was het? Dinsdagavond geloof ik of zo. Ja, dinsdagavond. Ja, uh, zat, ik, uh, zat ik eventjes te zappen. En ja, dat is lekker als je zo'n digitaal pakket hebt natuurlijk. Dan kom je allerlei leuke dingen tegen. En toen kwam ik op, op Jazz TV terecht, toevallig. Heel toevallig. En toen zag ik een fantastische documentaire over Otis Redding. Eh, Dreams, to remember, Dreams to Remember the Legacy of Otis Redding. En dat was zo'n geweldige documentaire met allerlei mensen die eh, in de tijd bij de man betrokken waren. En zo Steve Cropper en zijn vrouw, zijn kinderen. Eh, en, en, en de oprichter van het Stax label en zo. Ik was gelijk weer helemaal om. Ik denk, jee, wat lekker toch allemaal. Vandaar. Otis Redding. Met de Stones cover I Can Get No. satisfaction. Come on, Otis. waarvan Mick Jagger en Keith Richards zelf ooit zeiden dat ze deze versie beter vonden dan hun eigen versie. Ja, Otis Redding dus uit 1966 was dit het eh, prachtige nummer I Can't Get No Satisfaction. Volgens mij stond het op het album Otis Blue. En het was echt een, eh, een prachtige documentaire, dames en heren. Hij, hij, is ook in deeltjes terug te vinden op YouTube. Dus eh, als u dat gemist heeft en u wilt het eens zien... moet u dat beslist even bekijken. Het is echt heel mooi. Er staan unieke live-opnames in. Er zit een stukje interview natuurlijk in met hemzelf. En vooral ook met zijn vrouw en met zijn kinderen. Want hij had goed nog drie kinderen ook. Um, ja, en, eh, ja, 10 december 1967. Ik heb altijd gedacht dat het 7 december was, maar het blijkt toch 10 te zijn. 10 december 1967 kwam er een abrupt einde aan het leven van Otis Redding. En een groot deel van zijn band, de Barcase, um, bij een vliegtuigongeluk. Um, ja, wat gaan we nu Oh ja, we gaan naar een eh, Nieuw-Zeelandse zangeres. Jawel. Brooke Fraser. Something in the water. een leuk plaatje. Brooke Fraser. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag is het meest bewolkt en van tijd tot tijd regent het. In het noordoosten is er kans op wat natte sneeuw. In de loop van de middag en avond kan het in het westen en zuiden soms wat harder regenen. De middagtemperaturen lopen uiteen van plus 2 in het noordoosten tot 7 graden in het zuidwesten. De wind is meest zuidoostelijk, matig kracht 3 tot 4. En in de avond draait de wind in het zuidwestelijk kustgebied naar de noordwestelijke richting... en neemt dan toe tot krachtig of hard, kracht 6 à 7. Komende nacht valt er op veel plaatsen regen of motregen. En wederom in het oosten en noordoosten kan ook wat winterse neerslag vallen... in de vorm van natte sneeuw. Het, het kwik varieert van iets onder nul in het noordoosten tot plus 5 in het zuidwesten. De wind is zwak en veranderlijk en in de zuidwestelijke helft van het land en aan zee eerst nog noordwestelijk en matig tot vrij krachtig. En morgen weer, weer, weer meer weer. ja, onmiskenbaar natuurlijk eh, Black Sabbath en het Paranoid. Ozzy Osbourne en Mate. En zijn gast, die gasten schijnen nog steeds te spelen met elkaar ook. Nou, dat is misschien wel leuk. Hè? Paranoid heette het nummer. Eh. Nick en Simon. Met de Cubaanse versie van Dans heel dicht bij mij. De zon kleurt rood, maar geen dag kom ik dichterbij. Geen sprankje hoop, geen enkele kans voor mij. De volle maan komt langzaamaan in zicht. Maar niet zo vol dat ze me nacht verliert. Dan heel dichtbij. Raak mij in mijn diepste ziel. Vanaf het moment dat je mij in mijn armen viel. Als de dans besluit, zul jij weer verder gaan. Maar ik kan mijn leven zonder jou. Ik blijf het geweldig vinden hoor. Ik, ik, blijf het echt geweldig vinden. Ze hebben twee versies eh, van dit nummer gemaakt. Hè? Dat, uh, dat weten u waarschijnlijk tussen wel. De Cubaanse versie ehm, en de Jamaicaanse versie. En die is ook wel hartstikke leuk hoor. De Jamaicaanse. Maar misschien doe ik die straks nog wel even. Ik weet niet. Even kijken. Hè? Ja, als u, ja, dat, eh, we zien wel even of we dat nog even doen straks. Ja, dat weet ik allemaal nog niet hoor.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 Nou, dat zal wel heel erg mooi worden, denk ik. Paul Simon en Sting samen, dat lijkt me een prachtige combinatie. Oké, Travis McCoy. Hey, never let go me. Rough Water. get hard to breathe. Samen met Jason Mraz. never, never you drown, Never. even if we're going down. sink ships, that's what someone yeah. told me. But this boat will stay afloat as long as you hold me. We've been through rough water, and at times it was tougher. But the fact I came back to remind you I love you. And if that's not enough, well, I can warm up you. I pinky promise, touch thumbs, I never make you suffer. And all I ask in return is some reciprocation. I'll be your oxygen when you're running out of patience. So take a deep breath and hold it tight. My heart is yours, just reassure me that you hold it right. Don't be offended. I'm just the cautious type to always be around to hold you down and never underlie. oh, never let go of me. never let go. Hold tight, it's gonna get hard to breathe. Hold tight, baby, hold tight. it if it washes up at your feet, then open it and read it. To whom it may concern, insert your name here. It's destiny that we were both born in the same year. Three months apart, but on the same sphere. Staring at the sun, inhaling the same air. This type of love we got to will never get it. I'll be the Leo DiCaprio to your Kate Winslet. Sometimes I panic, but I never take you for granted. I hold you till my lips turn blue like Jack and Titanic. And if I lose my grip, then just promise me this. You'll keep my love in the locket and always rock it like. Ayo, never let go of me. Never let go, never let go. Hold tight, it's gonna get hard to breathe. Hold tight, mom, hold tight. there's times when like you find it hard to hold on to something that was never meant to be held on to. So you let it go. If it comes back, it was meant to be. If not, just let it be. Water. Trevor McCoy. En uh, de, deed, het, samen met, eh, met, eh, met Jason Mraz. Ja, nou ja, wie dat is. Ik weet het niet. Nee. Ik ook niet. Nooit van gehoord. Nou, Jason Mraz wel. Maar wie Travis McCoy nog nooit gehoord. Maar ja, goed. Maakt het ook uit. Nou ja, hij heeft er een hit mee, dus daar gaat het om. Ja. Het is bijna kwart voor één. Op zes seconden na. Ja. De spotlood en papier klaarleggen. Hoi, hoi. Jawel. Het recept van de week. Ja. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com schuine Zandvoort Lunch. Ja, en deze week gaan we maken eh, een witte bonenschotel met worst en spekjes. Ah, lekker. En <laughs> duiven heeft u nodig. Twee tenen knoflook. Twee potten witte bonen 1 Groningen met worst, Een Frans stokbrood, voorgebakken. 2 eetlepels olijfolie. Een half duo pak gerookte spekblokjes. 1 eh, zak gesneden prei. Een bakje kersttomaatjes, gehalveerd. En 2 theelepels Provenzaalse kruiden. En de bereiding gaat als vol. Knoflook pellen en vrij snijden. De witte bonen in een vergiet afspoelen en laten uitlekken. En de worst in schuine, dunne plakjes snijden. Brood afbakken volgens de aanwijzingen op de verpakking. Vervolgens de olijfolie in een hapjespan verhitten... en hier de knoflook in eh, ongeveer 2 minuten bakken. Spekblokjes toevoegen en eh, drie minuten meebakken. Vervolgens voegt u de prei toe en laat dit eh, gezamenlijk nog even 2 minuten meebakken. De bonen, tomaatjes, worst en provenzaalse kruiden toevoegen... en het gerecht op laag vuur ongeveer 5 minuten laten stoven. Na smaak wat peper toevoegen. De bonenschotel over vier borden verdelen... en het in plakjes gesneden stokbrood erbij geven. En een variatietip hiervoor is... Uh, eh, vervang de worst en spek door in blokjes gesneden gerookte kipfilet. En eh, voor een vegetarische variant vervangt u het vlees... door blokjes gekruide tofu. Eet u smakelijk. Mm. Ik zit even te proeven, dames en heren. Mm. lekker zeg. Ja, lekker hè? Oeh, heerlijk. Jongen, nou, eh, kan ik u aanbevelen hoor. Jong, jongen, lekker. Goed, u kunt het allemaal nog even rustig nakijken. Als u het niet allemaal heeft kunnen noteren, kan ik me voorstellen natuurlijk. Dan kijkt u even op www.facebook.com schuine streep eh, Zandvoort En dan kunt u het allemaal nog even rustig nalezen. En een fotootje bekijken. En, uh, <clears throat> tenminste, als er een fotootje is. Uh, eh, Jazeker. En wat? is, hè? wat? Ja. Wat? en als je dit gerecht maakt daar ben je ongeveer 20 minuten in de keuken bezig. Oh. Dus ah. het is ook nog een hele snelle. Het is een snelle. Ja. Nou, dat is wel lekker. Dus dat... Uh, even kijken. Nou, kun je om tien voor half twee keer eten. Ja. <laughs> ja, als je er nu mee begint. Als je nu mee begint kun je tien voor half twee eten. Nou, dat is lekker hoor. Nee hoor, tien over. Oh ja, kan ook nog. Ja, tien over twee. <laughs> tien over één. Ja. Ja, tien over één. Goed, oké. Nou, eh, bedankt je weer voor dit heerlijke recept. Dames en heren, u kunt het dus terugvinden op www.facebook.com schuine streep Zandvoort Nou, lekker hè? En daarna komt de sexual healing. Oh. Lijkt me wel lekker naar zo'n schoteltje. Een beetje sexual healing. Ja, lekker nagerecht. Ja. het, eh, het verhaal natuurlijk. Hè? Want die, die E achter zijn naam van eh, Gay. Want zo heet hij eigenlijk niet. Hij heet gewoon Marvin Gay, maar zonder die E. Maar die E heeft hij er later bij gezet vanwege de grappen die er vaak over gemaakt werden. Zo van, is Marvin Gay. Oké, nou, dat kan natuurlijk niet. Zeker niet bij Poetin. Dus ehm, de, vandaar dat hij die ene toen heeft bijgezet. Want toen was Poetin er nog niet. Nee, hij is alweer een tijdje dood natuurlijk. Eh, Marvin Gaye dus doodgeschoten door zijn eigen vader... omdat hij, zijn vader zich niet kon verenigen met zijn levenswijze... van vrouwen, drank en drugs. Ja, nou ja. Je hebt van die vaders, hè. Je hebt van die vaders, die, die schieten hier dan dood. Ja, ik snap het niet, maar dat doen ze gewoon. Ja, die vaders. dat doen ze gewoon, die vaders. Wat was ik nou aan het doen eigenlijk? Oh ja, ik was een plaat aan het zoeken. Ja, deze. Ik heb hem weer gevonden. Daar komt hij. Hallo. Van Halen. Ain't talking about love. Eh, bijna voorbij. Het eerste uur van ZFM Luncht. Eh, we gaan ons opmaken voor het nieuws en het weer van...